Clemens Peters met het NOS Journaal. CDU-leider Mick opengezet. Op een verkiezingsbijeenkomst zei ze dat ze een vrije stemming over deze kwestie wil toestaan. Haar CDU was tot nu toe tegen. Ongeveer een derde van de bondsdagleden van de CDU is voor het homohuwelijk. En als zij voorstemmen, dan is er samen met andere partijen zoals de SPD, de FDP en de Groenen een meerderheid voor een wetswijziging. Een groep dutchbat veteranen wil een schadevergoeding van de Nederlandse staat... voor de trauma's die ze hebben overgehouden aan de vredesmissie... in de Bosnische enclave Srebrenica. Ruim 200 oud-militairen eisen 22.000 euro per persoon. 1000 euro voor elk jaar sinds het einde van de missie. Onder hen is ook plaatsvervangend commandant Rob Franken. De Dutchbatters vinden dat Defensie hen in 1995 op een onmogelijke missie heeft gestuurd. De coalitie in Rotterdam is zijn meerderheid kwijt. Raadslid Mo Anval van Leefbaar Rotterdam stapt over naar de partij NIDA. Een partij die politiek bedrijft op basis van de islam. Anval verwijt Leefbaar dat die partij de stad verdeelt... en de kloof tussen rijk en arm vergroot. De coalitie van Leefbaar Rotterdam, CDA en D66... heeft nu nog 22 van de 45 zetels. De Verenigde Naties zeggen dat de Colombiaanse rebellenbeweging FARC vrijwel al zijn wapens heeft ingeleverd. Het inleveren maakt deel uit van een historisch vredesakkoord dat de opstandelingen vorig jaar sloten met de regering. Later vandaag ontmoeten de Colombiaanse president Santos en FARC-leider Timoshenko elkaar om het bereiken van het vredesakkoord te herdenken. Een 19-jarige jongen uit Duitsland is dit weekend overleden tijdens het dancefestival Defcon 1 in Biddinghuizen. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf, maar de politie doet onderzoek omdat de doodsoorzaak onduidelijk is. De jongen raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag op het evenemententerrein onwel. Hij overleed later die nacht in het ziekenhuis. Het weer. Het is droog. Morgen overdag is er eerst wat zon. Maar geleidelijk neemt vanuit het zuiden de bewolking toe.